Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal keer dat er in Nederland een tekort aan medicijnen was... is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar was bijna 1500 keer een medicijn landelijk tijdelijk niet verkrijgbaar. In 2018 was dat ruim 750 keer. Volgens apothekersorganisatie KNMP hadden patiënten, apothekers en andere zorgverleners hier dagelijks veel last van. In de meeste gevallen gaf de fabrikant geen reden op voor de problemen. En als de productie weer op gang komt... staat Nederland bij fabrikanten achter in de rij... door de lage medicijnprijzen hier, zegt KNMP. Amerika heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder druk gezet... meldt de New York Times. Het gebeurde in 2009 tijdens het onderzoek... naar de crash van een vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol. Bij het ongeluk vielen negen doden... Door een kapotte meter zette de automatische piloot de landing te snel in. De onderzoeksraad zag dat wel, maar zou onder druk van Boeing... te veel nadruk hebben gelegd op menselijk falen. De onderzoeksraad zegt dat conclusies over ontwerpfouten... inderdaad niet zijn gepubliceerd, maar dat ze dat zelf hebben besloten. In de Amerikaanse staat Virginia hebben duizenden Amerikanen gedemonstreerd... tegen strengere wapenwetten. Ze hadden camouflagekleding aan en waren zwaar bewapend... Er waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen, maar de betoging verliep vreedzaam. In Virginia hebben democraten een meerderheid in het parlement. Zij willen het bezit van wapens aan banden leggen. De politie in Zandvoort heeft afgelopen middag een straat afgezet... vanwege de vondst van een mogelijk explosief. Een voorbijganger dacht dat hij een handgranaat had gevonden. Een explosieve expert kwam er al snel achter dat het niet ging om een echt explosief... maar om een stressbal die sprekend op een granaat lijkt. Het weer. In het zuiden daalt de temperatuur tot onder het vriespunt en kan het mistig worden.